Bouterse was toen legerleider en werd later president van Suriname. Hij wordt ervan verdacht dat hij 15 mensen heeft laten martelen en vermoorden omdat die het niet met hem eens waren. Het was toen een grote schok in Suriname, zegt correspondent Nina Jurna. Want iedereen kende wel iemand die vermoord was of het nou buurman was of een familielid. Het is een hele kleine samenleving. Maar aan de andere kant waren er ook mensen die eh, ja, familieleden hadden die in het leger zaten. En die misschien ook wel betrokken waren bij het ophalen van de mensen. En misschien ook wel familie waren van Boutersen. Boutersen werd eerder veroordeeld tot 20 jaar cel, maar ging daartegen in. Vanmiddag wordt duidelijk of hij nou de cel in moet of niet. Na jaren onderhandelen heeft de Europese Unie nieuwe afspraken gemaakt over asiel en migratie. Er komen snellere procedures aan de grenzen. Ook worden de landen waar veel migranten aankomen beter geholpen door andere EU-landen. Die krijgen nu de keuze of asielzoekers overnemen of 20.000 euro betalen per migrant die ze niet opvangen. In Gaza zullen nog meer kinderen sterven als er geen schoon water komt. Daarvoor waarschuwt UNICEF. Vooral in het zuiden van de Gazastrook is er te weinig schoon water voor ze om te overleven. Volgens de hulporganisatie krijgen veel jonge kinderen hierdoor diarree. En Kimberly uit Tilburg kan iets van haar bucketlist afstrepen. Een filmpje van haar is meer dan een miljoen keer bekeken. Afgelopen weekend tijdens het stappen vroeg ze aan een agent of ze een blaastest mocht doen... omdat ze dit nog nooit eerder had gedaan. Ze had alleen niet door dat de agent haar voor de grap op iets anders liet blazen. Blazen, blazen, is op achterfoon! Daar werk ik ook mee! Jij, jij blaast in een achterfoon! Dit is zo verschut. Ja, nieuwe social carrière ziet Kimberly trouwens niet zitten.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 Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom Dat ik van je hou En als ik in je ogen kijk, ogen kijk Dan weten we het allebei, allebei Als is het sneeuwvlok op het dak valt Dan ben ik, ben ik, ben ik bij jou Witte kerst, zo perfect Het lijkt al zo lang geleden Vorig jaar, mijn vrienden daar Toch was ik niet tevreden open hart, Tot dubbel, want jij was niet daar. De boom die staat, lichtjes aan. Voelt nog een beetje leeg, maar alles verandert vannacht. Als deze sneeuw valt, sneeuw valt, sneeuw valt, dan ben Braaf, Totdat we zijn verdwenen. week en het is kerst. Om in sfeer te komen staat deze aflevering in het teken van bekende en minder bekende kerstsongs. Als de sneeuw valt van Emma Heesters past wel bij onze verlangens voor kerst. Vandaar dat ik ermee opende. Warm aanbevolen. Het spijt me John Lennon, dat is waar Robert Long over zingt en helaas heeft hij het gelijk nog altijd aan zijn zijde. Het spijt me John Lennon, maar je hebt je vergist. De war is niet over. God als je een dus Al is het dan kerstmis. De wereld vecht door. Wij laten een spoor na. Een bloederig spoor. Nog steeds sterven kinderen van armoe op straat. Nog steeds is er honger, nog steeds is er haat. De muur is gevallen, tien jaar na je dood. Het leek op een wonder, de vreugde was groot één zijn. Een gloednieuw begin, maar niet zoveel later stortte alles weer in. Nog steeds sterven kinderen van armoe op straat. Nog steeds is er honger, nog steeds is er haat het spijt me John Lennon. Maar je zag het fout Jouw kijk op de wereld was veel te naïef. Er wordt weer geschoten en er wordt weer gebruld. Opnieuw krijgen zwakken kinderen niet alleen een religieus feest, maar ook dat van duizenden mooie dromen. Dana Winner zingt erover. dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof en liefde en al een vonkje waar de nostalgie van afdruipt. Ik heb ook een drietal favoriete kerstsongs uitgezocht. En altijd weer mijn nummer 1, Mary's Boy Child van Harry Belafonte. Als goede tweede, een song uit eigen land van Spex Hildebrand. Met Christmas 4 AM Alone. En tenslotte Emmelou Harris met haar versie van Little Drummer Boy.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 say that man will live forevermore because of Christmas Day. Made in Holland. diary is my only friend The only friend that I have left Christmas 4 a.m. long I sit here lonesome to the bone Staring at the words I wrote Christmas 4 a.m. alone love must end But we'll stay the best of friends Christmas, 4 a.m. long Boy, you have a way with words You've no idea how they can hurt Christmas, 4 a.m. alone Don't worry, babe, you'll be okay What i got hit the town, grabbed the first Apple Play.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 pretty stockings. Son the delight. Santa Claus is coming. Dat was Brenda Lee. Luisteraars lieten zich in 2023 door een kerststemming leiden. Want na 63 jaar heeft Brenda Lee's hitnummer Rockin' Around the Christmas Tree de nummer 1 positie bereikt in de Billboardlijst. Daarmee stoot ze de kerstdiva Mariah Carey van haar troon. Brenda nam de song op 13-jarige leeftijd voor het eerst op. Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit reign. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do wait. Met Jingle Bell Rock blijven we in het sfeertje van Brenda Lee. Bobby Helms is de vertolker. De Casting Crows horen de klok luiden en de Willows verwijzen naar de kerkklokken. up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime. square in the frosty air.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 jingle bell. That's the jingle bell rock. Triple Play, een greep uit het verleden. chance sublime of peace on Met de kerst denken we allemaal aan vrede op aarde en dat spraken John Lennon en Yoko Ono al jaren geleden uit. Ook Paul McCartney wil de vrede een kans geven. Our problems disappear But all in all, we soon discover That one-on-one -on -one is all we long to hear give them all we can till the war is won. Then will the work be done?